De gastouderbureaus worden van verdacht dat ze samen met ouders en gastgezinnen de fiscus voor miljoenen hebben opgelicht. Een kinderdagverblijf en een gastouderbureau zijn gesloten. Bij de invallen zijn administraties en computers in beslag genomen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. KPN gaat honderdduizenden mensen op het platteland aansluiten op snel internet. Zo'n half miljoen mensen die wonen in buitengebieden hebben nu slechte verbindingen. Voor de meeste van hen wordt het kopernetwerk vernieuwd en aangevuld met glasvezel. Verder krijgen honderdduizend mensen internet via een 4G-modem. Voor hen zou het aanleggen van internetkabels te duur zijn. Dan blijven er nog 100.000 huishoudens over... waarvoor KPN nog geen kant-en-klare oplossing heeft. Politici in de Tweede Kamer vinden het jammer dat ChristenUnie-leider Arie Slob stopt met de politiek. Ze bedanken hem voor de samenwerking. Slop maakte vanochtend bekend dat hij op 1 december vertrekt. Zijn opvolger wordt Kamerlid Gertjan Segers. Premier Rutte zegt dat hij de keuze van Slop begrijpt en respecteert. Maar jammer is het volgens hem wel. Ook de leiders van de SGP en D66 bedanken Slop voor de samenwerking. De ChristenUnie vormde samen met die twee partijen de constructieve drie... die de coalitie van VVD en PvdA geregeld aan de meerderheid hielp. Een vrouw die een jongen van 13 heeft aangereden... deed het incident af met het betalen van 5 euro. Het ongeluk gebeurde gisteravond nadat de jongen terugreed van zijn voetbaltraining, meldt RTV Oost. Een hardloopster die het ongeluk zag gebeuren schoot de jongen te hulp. Ze vroeg de automobilisten nog om haar gegevens, maar die reed weg zonder verder iets te zeggen. De jongen is later met zijn moeder naar de eerste hulp geweest omdat hij misselijk was en last had van zijn heup. Ook is zijn fiets beschadigd. Het weer, het waait flink uit het zuidwesten. Verder valt er wat regen of motregen bij 13 tot 15 graden.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 Eh, wat gaan we doen? Eh, uiteraard, luisteraars, rond de klok van half 1... het interview, het geplande interview met wethouder Gert-Jan Bluis... over de voortgang van de crisisopvang van de vluchtelingen. En er is nogal wat gebeurd sinds de update die hij voor gisteren om half 1 door de radio uh, de eter instuurde.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 Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze non-stop uitvoering van ZFM Lunch. Mijn collega's Charles en Ruud waren helaas verhinderd... maar uiteraard in het kader van de crisisopvang van de vluchtelingen in Zandvoort... live eh, gesprek. We dachten de wethouder Bluis te mogen begroeten... maar we mogen Louis Hosman weer eh, begroeten. Louis, welkom in de studio. Eh, Hallo. Ja, je bent, je bent al in de lucht hoor, zoals dat heet projectmanager van, eh, van het hele project eh, crisisopvang eh, vluchtelingen in, in Zandvoort. We hebben zaterdag uitvoerig met elkaar kunnen praten en kennis maken over jouw Rol binnen, binnen het hele project, om het zo maar eens te zeggen. Ehm, gistermiddag was wethouder Bluis nog te gast. En zijn statement was... we zijn druk bezig met een zorgvuldige, warme overdracht van de vluchtelingen. kan je dat nog even wat nader toelichten? Want dat was gistermiddag. Hoe de stand van zaken gistermiddag was. Ehm, we zijn eigenlijk ehm, nou, al ruim 24 uur of 48 uur bezig... om te kijken hoe we op een verantwoorde manier de vluchtelingen weer eh, naar een nieuwe opvang kunnen eh, eh, doorgeleiden. Het COA is daarvoor verantwoordelijk. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor een goede opvang van de mensen in een sporthal. En de COA zorgt weer voor de aanwijzing van een nieuwe plek. Ehm, achter de schermen is daar echt heel veel overleg geweest met het COA. Die zat wel in eerste instantie omhoog... omdat ze niet eh, een alternatief eh, eh, leken te hebben. Uiteindelijk is ehm, gekeken of er in de regio mogelijk nog een aanbod kon worden gedaan. En het COA heeft uiteindelijk in overleg met de gemeente Heemskerk... ook weer een crisisnotenopvang in de gemeente georganiseerd. Wij hebben op dat moment gezegd van nou dan zijn wij bereid om daar toch nog iets langer de huidige plek aan te bieden als opvang. En dat heeft betekend dat we dus eh, niet vandaag, maar morgen eh, aan het begin van de middag de vluchtelingen eh, gaan uitzwaaien en dat die dan vertrekken naar de gemeente Heemskerk. ik kijk even naar de, de, perspublicaties of de publicaties van de gemeente Zandvoort die er zijn geweest. En ik heb ook even gekeken naar die van Heemskerk. die, dat traject is eigenlijk afgelopen maandag al opgestart. Had, had gemeente Zandvoort afgelopen maandag al contact met Heemskerk? Ja, wij hebben eh, inderdaad al contact gehad, ook met de gemeente Heemskerk. Eh, eh, maar we hebben op dat moment nog geen naam van een gemeente kunnen noemen. ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Maar in de gemeente Heemskerk is er ook een bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk... die even de tijd nodig heeft. En als wij een naam hadden genoemd, dan had de gemeente Heemskerk dat waarschijnlijk erg ongemakkelijk gevonden omdat je dan nog amper zeg maar, de gelegenheid hebt om te kijken of je de de mensen die daar echt iets over moeten zeggen... die eh, daar kan inschakelen. Inmiddels is gisteravond bekend geworden... dat de gemeente Heemskerk alle besluiten heeft genomen... die genomen moeten worden. En is op dit moment eh, volop bezig om eh, de vluchtelingen morgenmiddag op te vangen. Dat zal in de loop van de middag dan gaan plaatsvinden. ik kijk even naar de situatie zoals die vorige week in Zandvoort was... Maandagmiddag waren de eerste contacten van dat het COA een beroep zou gaan doen op Zandvoort. Dinsdagavond waren de, de vluchtelingen eh, in Zandvoort aangekomen. Daar zit even bruto gezegd één dag tussen. Heemskerk heeft er dus twee dagen voor nodig om het zorgvuldig voor te bereiden zou hem ook om kunnen draaien. Wij waren <laughs> bepaald niet gelukkig met dat we zo ontzettend weinig tijd kregen van het COA om het eh, te organiseren. Eh, dan, dan, nou, eh, voor een groot aantal mensen en ook vrijwilligers heeft dat betekend dat ze echt binnen de 24 uur paraat moesten staan. Ook wisten wat er moest gebeuren. Spullen die georganiseerd waren, dus dat was eigenlijk een bijna onmogelijke opgave. En ik vind het niet meer dan logisch dat de gemeente eh, Heemskerk eh, even iets meer eh, tijd neemt om dat goed te organiseren. Maar zelfs dan is het nog ingewikkeld. Want probeer maar eens binnen anderhalve dag à twee dagen dat allemaal van de grond te krijgen. Ja, dat begrijp ik. Je moet ook die zorgvuldigheid in acht nemen. Ik heb ook gelezen op de, op de website van, van de gemeente Heemskerk... dat ze inderdaad ook een informatiebijeenkomst organiseren voorafgaande aan. dus zij volgen ook een heel zorgvuldig traject met name naar de bevolking van Heemskerk... alvorens de, de vluchtelingen daar, naar, eh, daar eh, kunnen arriveren, om het zo maar eens te zeggen. Eh, wat, wat me opvalt bij de gemeente Zandvoort is dat... als je datzelfde traject zou hebben gevolgd als in Zandvoort... je gaf het al enigszins een beetje aan... dan hadden ze ook na 24 uur nadat de toezegging was van Heemskerk... weg kunnen gaan, maar Zandvoort heeft gezegd van nee... blijf dan nog maar 24 uur langer in Zandvoort... want dan heeft Heemskerk de tijd om het zorgvuldig voor te bereiden... Ik, ja. ik vraag dat met name omdat je daardoor voorkomt... dat je weer een tussenoplossing moet gaan zoeken. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Ja. Wij hebben... Ehm, kijk, ik dacht zondag of maandag hebben wij eh, al gezegd... van wij zijn bereid om de vluchtelingen wat meer rust te bieden... en nog te verlengen met 24 uur... En eh, op het moment dat er een aanbod komt van een van de gemeenten in deze omgeving voor een eh, nieuwe crisisnoodopvang dan zijn we zelfs bereid om daar nog wat uren aan te plakken. En dat betekent dat ze geen eh, één nacht eh, verlenging hebben, maar twee nachten. Ehm, nou, uiteindelijk eh, is dat zo uitgepakt. En ik merk ook aan de reacties van de vluchtelingen... dat ze heel blij zijn dat ze daardoor verschoond blijven van het gesleep met, met hun... Eh, wat het, betekende zelfs, dat, dat klinkt wat gek, hè, maar dat ze applaudiseerden toen eh, wij hun meedeelden dat ze nog eh, even in de sporthal konden blijven. Ja. Staat wat want misschien mag ik dat ook nog even zeggen, dat wij als gemeente het toch wel erg onplezierig vinden dat de vluchtelingen opnieuw weer in een crisisnoodopvang moeten. We hadden heel graag gezien dat het COA hen een, een, wat betere voorziening en een wat meer permanente voorziening van opvang kon aanbieden. Eh, maar het COA heeft dat blijkbaar niet eh, eh, kunnen, kunnen realiseren. En wat dat betreft nou, hebben we nu genoegen te nemen met opnieuw een crisisnoodopvang voor deze mensen. In regionaal verband is wel gezegd dat dit ja, toch wel de laatste crisisnoodopvang is die we in de regio zouden willen bieden. Het Rijk is nu echt aan zet om betere en wat langduriger voorzieningen van opvang voor de vluchtelingen te organiseren. Even voor de, voor de luisteraars, regio, je zegt wel, regioopvang. Uh, we hebben het niet over provincie Noord-Holland, maar we hebben over regio... Kennemerland. Kennemerland. Dus als ik eh, je, je, je goed interpreteer, dan is het dus nu naar Heemskerk... maar dan daarna uit de regio elders. Klopt dat? Eh, in de regio worden een heleboel voorzieningen getroffen... om helpen met eh, eh, de opvang van vluchtelingen. Je hebt drie verschillende vormen. Crisisnoodopvang, dat is eigenlijk altijd een sporthal. En dan twee keer 72 eh, uur. Dat is echt uh, nou, crisisnoodopvang. Een wat betere opvang is een AZC, een asielzoekerscentrum... of een noodopvang waarbij mensen zeg maar in betere omstandigheden... voor een wat langere periode worden opgevangen. En in regionaal verband eh, wordt er dus hard gewerkt aan eh, de mogelijkheden om te kijken of we mensen in dat soort voorzieningen kunnen opvangen. En daarmee ook eh, geen nieuwe crisisnoodopvangsituaties meer hoeven te creëren. Duidelijk. Ehm, dat is de, de situatie zoals die dus bij de inwoners van Zandvoort gistermiddag bekend werden, door de publicaties van de gemeente ik neem aan dat, je, dat jullie nu bezig zijn met het, voorbereiden van het vertrek. Ja. Dat is ook eh, niet niks waarschijnlijk. Organisatorisch heb ik het nu over. Ehm, nou, gelukkig, eh, dit vertrek hebben we dan, eh, zonder dat we het exacte tijdstip wisten, ehm, toch al een beetje kunnen voorbereiden. Er is inmiddels een, een redelijk uitgewerkt draaiboek om dat netjes te laten verlopen. Dat wordt nu ook afgestemd met de gemeente Heemskerk. Um, dus het merendeel van uh, het vertrek van de mensen is nu uh, voorbereid. Dat betekent dat alle mensen, ook van het Rode Kruis, ook van de vrijwilligers... in ieder geval de hoofdlijn al weten van wat er gaat gebeuren. En in de loop van deze dag wordt dat verder uh, nou maar op details uitgewerkt. En daarmee ga ik ervan uit dat de mensen ehm, morgenmiddag, de vluchtelingen morgenmiddag... ook op een nou ja, ordentelijke manier, zoals dat zo mooi heet... Ja in de bus kunnen stappen en over kunnen gaan naar de gemeente Heemskerk. Ik kan me nog herinneren, even een tussenvraag... dat er iemand, eh, toen ze van Tubbergen naar Zandvoort kwamen... dat er ook iemand meeging vanuit Tubbergen naar Zandvoort... om eh, de, de, de reizigers te begeleiden. Gaat dat eh, ook naar, van Zandvoort naar Heemskerk gebeuren? ja, we hebben enorm gewaardeerd dat de gemeente Tubbergen dat heeft gedaan. Want om, omdat wij zo'n korte tijd kregen om het te organiseren... konden we gebruik maken van de kennis en ervaring van de gemeente Tubbergen... Ehm, we hebben nu eh, een aanbod gedaan aan de gemeente Heemskerk... om dat ook weer te doen eh, eh, naar hun toe. Maar wij leunen al op diverse mensen uit de regio... die helpen bij de gemeente Zandvoort. En zij hebben inmiddels al een adviseur uit de regio... die hen helpt okay. bij het organiseren. Dus zij hebben aangegeven dat dat op dit moment niet nodig is. er gaan wel mensen van het Rode Kruis mee in de bussen... En ehm, nou, er is bijvoorbeeld ook de vraag gesteld of we vanmiddag bij de inloopbijeenkomst van de gemeente Heemskerk aanwezig kunnen zijn om te vertellen van wat, eh, wat het is. Eh, eventuele vragen van bewoners eh, over nou, wat dat nou precies betekent voor de omgeving. Om die te kunnen beantwoorden. Dus wij proberen op alle manieren de gemeente Heemskerk te ondersteunen. Alleen dat specifieke element zoals Tubbergen dat had ingevuld... dat hoeven we op dit moment niet te doen, omdat het al anders is ingevuld. Kennis, kennis en know-how aanwezig is binnen de, de, de reguliere opvang. Ja. Ehm, dat, dat je nog tijd hebt om even naar de studio te komen. Ehm, de voorbereidingen voor, voor morgen zijn er. Eh, even terug naar de realiteit van vandaag. Eh, hoe, is de, hoe is de sfeer momenteel eh, met de wetenschap onder de vluchtelingen... dat ze morgenmiddag om twee uur vertrekken? Ja, heel rustig. Het, het, beeld sowieso van de afgelopen dagen, eh, eigenlijk van de hele periode, is dat de vluchtelingen ehm, zeg maar rustig ehm, zich kunnen gedragen. Hè. er zijn af en toe wel wat kleine dingen, maar overal is het een, eh, een opvang waar ze zich eh, tevreden voelen en waarmee ze uit de voeten kunnen. Ehm, dat betekent niet dat het een, een hele luxe voorziening is, integendeel. Het zijn echt stretches en, en eenvoudige voorzieningen. Maar ze, ehm, ze, nou, er is gewoon sprake van een rustige situatie. En eh, we informeren ze ook telkens goed over hoe de stand van zaken is. En ook als we het niet weten, vertellen we ze dat. En dat betekent dat ik eh, tot op heden helemaal niets hoor van onrust of ontevredenheid bij de vluchtelingen. Eh, over de manier waarop wij ze als gemeente opvangen. Ehm, alleen ja, ze, ze, verlangen wel naar een wat betere, een meer permanente ja. opvang. En dat begrijp ik. Dat, dat, dat zal heel Zandvoort ook onderschrijven. Want je leest, als je de, de publicaties leest in de diverse kranten... er staat op een gegeven moment, als ik het even bij mag pakken... staat op een gegeven moment, als je dan zo'n kop leest in een krant... van vluchtelingen vanuit Zandvoort weer doorgeschoven. Dat is een vrij tendentieuze kop. Van, eh, ja, ze gaan inderdaad naar een andere locatie... maar dankzij Zandvoort hoeven ze niet eerst nog een tussenoplossing... en kunnen ze gelijk door naar, naar Heemskerk. Nou ja, en, en, eigenlijk eh, kan ik het wel eens zijn met die kop. Hè. Ik zou graag zien dat het COA ehm, ehm, zeg maar, deze mensen een betere opvang had geboden... die wat langer duurt. Zodat ze niet iedere keer na twee keer 72 uur... Hè, of zes of zeven dagen weer naar een nieuwe locatie eh, moeten. Dat is onplezierig voor de mensen. En het is overigens ook voor de gemeente en alle mensen die daarbij betrokken zijn... een enorme krachtsinspanning om dat voor zo'n korte periode eh, voor elkaar te krijgen. Dus ehm, eigenlijk ben ik het wel eens met dat bericht. <laughs> en ik hoop dat deze groep na Heemskerk naar een meer permanente voorziening kan. Goed, eh, terug naar de realiteit van vandaag. Eh, de, de, stemming is goed, de sfeer is goed. Overal zijn natuurlijk wel dingetjes, maar over het algemeen is die goed. Er is op een gegeven moment een even praktische eh, opmerking van huishoudelijke aard. Op een gegeven moment was de vraag naar koffers op wieltjes. zijn die nog nodig? Nee, ik begreep dat er een heleboel koffers eh, en eh, eh, rugzakken en dergelijke zijn gebracht. Ja. Ehm, de koffers worden vandaag waarschijnlijk uitgedeeld aan de mensen die het nodig hebben. En ehm, ik heb begrepen dat er inmiddels genoeg koffers zijn. Dus beste mensen, bedankt. Maar u hoeft het niet meer af te geven bij de sporthal. Oké. Uh, morgenmiddag eh, is, wordt het natuurlijk heel erg druk. Ik, ik, eh, ik, heb ergens gelezen dat het ongeveer rond twee uur zou zijn... dat ze zouden gaan vertrekken. heeft de gemeente morgen... onder voorbehoud spreken we gewoon morgen weer af om half één. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we vanwege de drukke werkzaamheden... dat daar eventueel tijd in, wijziging in komt. Maar wij als CFM en de Zandvoorters houden het morgen even op half één. Mocht daar een wijziging in komen... dan zult u dat via onze sociale media... zullen we dat kenbaar maken. Eh, verder iets vergeten in de, op dit moment? Wat mij betreft niet. Goed, mag je weer aan het werk. Louis? Da dank u wel. Bedankt. Goed, luisteraars. Eh, u hebt het gehoord. In principe morgenmiddag om half één... weer een, een update omtrent het vertrek van de vluchtelingen richting Heemskerk. En wij, wij gaan weer terug naar CFM Lunch non-stop. You know myself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home.